uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De lokale partijen zijn de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze krijgen er zo'n 650 zetels bij en zijn nu in het merendeel van de gemeenteraden de grootste. Vaak gaat het om kleinere gemeenten, maar ook in Maastricht, Enschede, Zaanstad en Delft is nu een lokale partij de grootste. In Den Haag en Rotterdam bleven de groep De Mos en Leefbaar Rotterdam de grootste. Een bijzondere uitslag was er in Barendrecht. Daar kreeg de lokale partij Echt voor Barendrecht 60% van de stemmen. Goed voor 20 van de 29 zetels. De landelijke verliezers zijn de VVD en CDA, die circa 15% van hun zetels verloren... en de SP, die bijna 40% kwijtraakte. Een bescheiden zetelwinst was er voor onder meer GroenLinks en D66. GroenLinks veroverde Leiden en Tilburg, maar moest Amsterdam en Haarlem afstaan aan de PvdA... Afgezien van de winst in die steden bleef de PvdA over het algemeen stabiel. Het Kremlin vindt het onacceptabel dat de Amerikaanse president Biden... zijn Russische ambtgenoot Poetin een oorlogsmisdadiger noemt. In een verklaring spreken de Russen van onvergeeflijke taal. Biden noemde Poetin een oorlogscrimineel vanwege de invasie in Oekraïne. Hij deed die uitspraak tegenover verslaggevers in het Witte Huis. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen... bij de luchtaanval op een theater in de Oekraïnse stad Mariupol. Er zouden meer dan duizend mensen hebben geschuild in het gebouw. Rusland zegt het theater niet te hebben aangevallen. In de Champions League is Juventus uitgeschakeld door Villarreal. De Spanjaarden wonnen in Turijn met 3-0 en gaan door naar de kwartfinales.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 While he was bragging, I was coming down the hill just a dragon. All his pictures and his clothes in the bagging. Sold everything else till there was just nothing left. And I paid all the bills about a month too late. It's a shame we have to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 WhatsApp. Ik wil door tot mañana.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 all the dollar. Little Riding Hood is such a flirt. She got Miss Muffet all up in her skirt.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 chapter and the apple How was I to know? 就。 like we do takes way too long to get over you And remember the line we drew But call me over and now of seven other women and they all were you We had a round of bad romances They always miss the mark So close your eyes now and take your chances It's just another shot in the dark It's just another shot in the dark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 Villarreal heeft Juventus uitgeschakeld in de Champions League. De Spanjaarden wonnen in Turijn met 3-0 en zijn door naar de kwartfinales. Net als titelverdediger Chelsea, die won met 2-1 van Lille. In het weer, in het oosten eerst nog wat regen. Vanmiddag is het overal zonnig en het wordt 10 tot 12 graden. ZFM. was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down to earth flavor. Close my eyes, it's three in the afternoon. Then I, I realize that she's really gone for good. niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer. deze rol ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt is het nu of nooit. Ik wil, ik zal voelen. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik. Mijn hart is kapot, ook al Mulberry, Dulce, and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. I don't know what you heard about me. Put a up this can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking PIMP. I don't know what you heard about me. Put up this can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking PIMP. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me not what you see on TV. No Cadillac, no breezy. Head full of hair, bitch. I'm a P.I.M.P. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a P.I.M.P. rolling the pins with me. You can watch the TV from the back seat of my V. I'm a P.I.M.P. Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like a we could have it all.